Gert Kluk met het NOS Journaal. IJsland heeft code rood. Code rood, de hoogste alarmfase, betekent dat een uitbarsting is begonnen of ieder moment kan beginnen. Parabunga is het grootste vulkanische systeem op IJsland. De vulkaan ligt onder de ijskap van een gletsjer in het zuidwesten van het land. Afgelopen week werd een toeristisch gebied ontruimd ten noorden van de vulkaan. Bondskanselier Merkel heeft in Kiev gepleit voor een wederzijds staakt het vuren. De enige oplossing voor het conflict in Oost-Oekraïne is dat het regeringsleger en de pro-Russische rebellen de wapens neerleggen. Merkel zei dat na een ontmoeting met president Poroshenko. Ze zei ook dat de grenscontroles in het oosten snel moeten worden verbeterd. Zolang er wapens van Rusland naar Oekraïne gaan is een einde van het conflict volgens haar ver weg. Een boot met aan boord 170 migranten is voor de kust van Libië gezonken. Volgens de marine van Libië worden de meeste opvarenden vermist. Er zijn tot nu toe 20 lichamen uit zee gehaald. 17 mensen zouden het ongeluk hebben overleefd. Onder de doden zijn mensen uit Somalië en Eritrea. De Afrikanen probeerden waarschijnlijk Italië te bereiken. In de Franse Alpen is de Nederlandse mountainbiker en veldrijdster Anne-Fleur Kalvenhaar verongelukt. Ze was 20 jaar. Kalvenaar kwam in het dorp Miribel ten val op een brug tijdens een variant bij het mountainbiken, waarbij vier deelnemers een sprintrace op een kort parcours rijden. Ze werd met een helikopter naar het ziekenhuis in Grenoble gebracht, waar ze vandaag overleed. Het weer. Wolken, zon en buien, de zwaarste gaan gepaard met hagel, veel regen en onweer. In het zuidwesten blijft het vrijwel droog. Morgen minder buien en opnieuw van tijd tot tijd zon.